Nederland is in lockdown. En na de intelligente lockdown en de lockdown light is het dit keer echt menens, zei premier Rutte gisteravond in een tv-toespraak. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Voor veel jongeren is vandaag voorlopig de laatste dag dat ze naar school of naar hun opleiding kunnen. Die gaan vanaf morgen ook dicht en gaan voorlopig weer over op online lessen omdat de lockdown om 12 uur vannacht inging, stonden er op veel plekken nog tot laat in de avond lange rijen van mensen die nog snel even hun slag wilden slaan. Bij kappers bijvoorbeeld en ook bij deze Amsterdamse nagelstudio was het de hele dag. Ja, erg rommelig. Ik kreeg van klanten berichten door paniek. En het is eigenlijk mijn vrije dag. Doordat Peggy me dus appte en zei, je moet nu gewoon komen. En al onze vaste klanten nog eventjes eh, blij, maken. ja. Ook bij onder meer bouwmarkten, tuincentra en plantenwinkels stonden op veel plekken lange rijen. Het lijkt er nu echt op dat het Witte Huis in januari een nieuwe bewoner krijgt. Vannacht is er weer een belangrijke tussenstap genomen. De kiesmannen en vrouwen mochten hun stem uitbrengen. Die deden geen gekke dingen, dus Joe Biden is opnieuw als winnaar uit de bus gekomen. 20 januari is, als het goed is, de inauguratie. En nog een verkiezing dan, die van het woord van het jaar. Ook die wordt gedomineerd door het coronavirus. Virus Wappie is derde geworden en fuik tweede. En de nummer 1 is anderhalve meter samenleving. Ook in België een coronawoord op één. Daar heeft iedereen iemand die hij of zij mag knuffelen. Een zogenoemd knuffelcontact. Het weer, het regent op veel plekken, vooral in het oosten en zuidoosten krijg je veel nattigheid. Langs de kust later vandaag wat zon, er staat niet veel wind en het wordt een graad of 10.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 De Europese Commissie gaat dat wettelijk vastleggen. Platforms als Facebook en YouTube moeten duidelijk maken hoe hun algoritmes werken. Vannacht is de lockdown ingegaan in Nederland. Veel winkels blijven dicht, net als kappers, musea en theaters. Wie dat kan moet thuiswerken en morgen gaan ook de scholen en de kinderopvang dicht. Het lijkt erop dat de Venezolaanse regering misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd... zegt de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Vooral in 2017 waren er veel meldingen over martelingen en willekeurige arrestaties. Het weer, eerst nu en dan regen, later vanmiddag klaar het op en het is zacht met 10 graden. radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. twice That's all I have to say Please stay away I'm isolated low-key You overreact while you lied Please tell me what I have done To earn this gunshot me for my heartbeat Bleeding from my nose bullseye, I suppose I'm still standing real, hurts but doesn't kill.